Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Hij lag onder vuur vanwege het gebruik van gecharterde vliegtuigen op kosten van zijn ministerie, terwijl goedkopere lijnvluchten beschikbaar waren. Het zou de belastingbetaler meer dan 400.000 dollar hebben gekost. Ambtenaren moeten goedkope lijnvluchten nemen, tenzij het echt niet anders kan. President Trump was niet blij met de actie van Price en liet dat binnen kamers en publiekelijk blijken. Price is het eerste Amerikaanse kabinetslid dat opstapt. De politie heeft invallen gedaan in clubhuizen van motorclub Satudara in Beverwijk en Apeldoorn. Alle aanwezigen worden gecontroleerd op het bezit van wapens en drugs. In het clubhuis in Beverwijk zijn 150 leden aanwezig, in Apeldoorn ongeveer 50. Het Openbaar Ministerie verwacht dat het onderzoek nog de hele nacht duurt. De motorclub wordt in verband gebracht met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Afgelopen dag heeft het OM de rechtbank in Den Haag gevraagd om Satudara te verbieden. Brimstone is de grote winnaar van de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. De Nederlands-Amerikaanse film, een western thriller, wist zes van de negen nominaties te verzilveren, waaronder die voor beste film. Nooit eerder kregen films zoveel Gouden Kalveren. Brimstone won geen prijzen voor het acteerwerk. Beste acteur werd Peter Paul Muller voor zijn rol in Bram Fischer. Beste actrice is Nora El Kouzour voor haar rol in Laila M. Verliezer van de avond was Tonio. Die film was zeven keer genomineerd, maar won alleen het Gouden Kalf voor beste montage. In de eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Twente won thuis met 2-1 van Heracles. Het weer. Vannacht en komende ochtend opnieuw regen.